Michel Koenen met het NOS-journaal. De evenementensector heeft vanavond met een aantal ministers en staatssecretarissen overlegd over de toekomst. De sector hoopt evenementen weer veilig en verantwoord op te starten. Maar met het toenemend aantal besmettingen benadrukte staatssecretaris Keizer dat de bestrijding daarvan nu voorop staat. De RIVM gaat de plannen van de sector wel bekijken. Mogelijk kunnen sneltesten op termijn een rol spelen. Op een plein vlakbij de Tweede Kamer heeft de politie twaalf mensen opgepakt... die demonstreerden tegen de coronamaatregelen en de spoedwet. De betoging was door burgemeester Van Zanen verboden. De politie zegt dat de demonstranten was gevraagd om weg te gaan. Net als in Brabant zijn er volgend jaar ook geen grote carnavalsfeesten en optochten in Limburg. De veiligheidsregio's in die provincie hebben besloten alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is... niet op de traditionele wijze door te laten gaan. Dat geldt ook voor alle feesten en bijeenkomsten die aan carnaval voorafgaan... zoals de 11e van de 11e, de traditionele opener van het carnavalseizoen. Premier Rutte gaat nadenken of de financiering van het Koninklijk Huis aangepast moet worden. Maar achterkans dat dat gaat gebeuren klein. Dat zei hij bij het bespreken van de begroting van de koning in de Tweede Kamer. Rutte gaat wel goed nadenken over de jaarlijkse salarisverhoging van 5%. In december komt de premier met een definitief standpunt. En het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Mexico verloren. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0 voor Mexico door een benutte penalty van Raúl Jiménez. Het was de eerste interland onder leiding van de nieuwe bondscoach Frank de Boer. Die spaarde veel spelers voor de Nations League wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Italië. Daardoor kregen debutanten Wijndal en Koopmeiners een kans in de basis. Het weer, vannacht af en toe regen. Het koelt af tot de graad of 10. Overdag bewolkt en nat bij een stevige zuidwestenwind...